uur. Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. In Amsterdam begint rond deze tijd de herdenking voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Op deze dag in 1945 gaven de bezetters daar zich over. In meer dan 50 steden wordt daarbij stilgestaan, ook in Nijmegen. De organisatie van de herdenking daar bestaat alleen maar uit jonge mensen. Ik heb eh, natuurlijk toch een stukje eh, persoonlijke geschiedenis in eh, Nederlands Indië liggen. En het is natuurlijk heel belangrijk met het uitsterven ook van de eerste generatie... dat toch al die verhalen ook worden doorgegeven. Vanaf 7 uur dan is op NPO 1 de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag te volgen. In Bosnië zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren. Aanleiding is de dood van een vrouw van 38 afgelopen vrijdag. Haar ex-man streamde live op Instagram hoe hij haar doodschoot. De demonstranten vinden volgens correspondent Thijs Kettenis... dat de politie de vrouw niet goed heeft beschermd. Die vrouw in, in was bijvoorbeeld al eerder naar de politie gegaan... om te melden dat haar man haar mishandelde. Eh, ja, ze vreesde echt al voor haar leven. Eh, maar desondanks weigerde de, rechter in te grijpen... en de man bijvoorbeeld een gebiedsverbod eh, op te leggen. en, terwijl ze daar wel nadrukkelijk om vroeg. Behalve de vrouw doden de dader nog twee anderen en zichzelf. De eerste halve finale van het WK is afgetrapt. Spanje neemt het op tegen Zweden. Het lukte Spanje maar net om in de verlenging van ons te winnen. En ook Zweden wordt een flinke uitdaging, denkt sportsverslaggever Tom van het Hek. Wat mij betreft zit het belangrijkste verschil in de twee tegengoals die Zweden maar heeft in alle wedstrijden. En Spanje zes. En daarmee bedoel ik dat Spanje met name in defensief opzicht toch wel kwetsbaar is. En Zweden heeft een heel moeilijk eh, te nemen defensie. En ik denk dat dat wel eens de doorslag zou kunnen gaan geven in een wedstrijd die ongetwijfeld heel spannend en heel close zal worden. Morgen dan is de andere halve finale. Engeland speelt dan tegen Australië. Het weer. Gaandeweg de dag gaat de zon alleen maar meer schijnen vandaag. Alleen in het oosten heb je lokaal nog kans op een kleine bui. Het wordt 21 tot 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden qua verkeer te melden.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 You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. is nothing if it don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if it don't have scruffy, bad scruffy.